Joris Stubenitski met het nos De Chinese activist Chen Guangchun kan hoogstwaarschijnlijk naar de Verenigde Staten om daar te studeren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat een universiteit hem wil ontvangen... en dat China Chen zal voorzien van reisdocumenten. De Chinese regering heeft aangegeven dat Chen's aanvraag voor reisdocumenten gehonoreerd zal worden. De VS zal een visumaanvraag met spoed behandelen. De blinde Chun vluchtte onlangs naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Hij stond onder huisarrest vanwege kritiek op de Chinese eenkindpolitiek. Eurocommissaris Nelly Kroes keert na haar tweede termijn niet terug naar Brussel. Op een bijeenkomst in Berlijn zei ze dat ze niet beschikbaar is voor een derde termijn. De 70-jarige Kroes hield in de Duitse hoofdstad een toespraak voor internetondernemers. Na haar speech antwoordde ze op een vraag uit de zaal dat ze er na deze periode een punt achter zet. Nelly Kroes is tot eind 2014 commissaris voor ICT en telecommunicatie. Van 2004 tot 2009 had ze mededinging in haar portefeuille. Minister Roosentaal is blij met het besluit van de EU om Suriname ter verantwoording te roepen voor de amnestiewet. Door die wet gaan de verdachten van de decembermoorden vrij uit, onder wie president Bouterse. Roosentaal zei eerder al dat Suriname de plicht heeft om schendingen van mensenrechten te onderzoeken en de daders te berechten. In Den Haag hebben twee jongens van negen gisteren een inbreker betrapt en verjaagd. De jongens zagen dat de man probeerde in te breken door een raam van een huisstuk te slaan. Daarop zetten de kinderen de aanval in en bekogelden ze hem met een tak en een lolly. De inbreker schrok en rende weg. De Haagse politie is erg blij met de actie van de jongens en zal ze op een gepaste manier bedanken. Het weer bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden enige tijd regen. voor dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet al te druk, behalve rond Utrecht. Op de A1 naar Amersfoort staat bij knooppunt Emnes 3 kilometer. En bij de afrit Bunschoten nog eens 6 kilometer. Van Amersfoort naar Amsterdam bij de afrit Bunschoten 3. Op de A20 Rotterdam-Gouda bij plein 3 kilometer. En de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 3 kilometer.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 En vandaag de vierde van mei in 2012. In de lijst deze week 20 eh, stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook twee platen eruit moeten. Wiz Snoop Dogg en Bruno Mars, Young, Wilder Free doen dat na 15 weken. Ook Bristol Kicks verdwijnt Mama Doe de stond 14 weken in de lijst. Een goede week is voor eh, Gustavo Lima en Ballade. Hij gaat in één keer 8 plaatsen omhoog. In Europa is een beetje klaar met Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe. Die plaats zakt namelijk in één keer 10 plaatsen. Jason Mraz staat nog steeds het langst in de lijst. I Won't Give Up staat ondertussen alweer 16 weken in de lijst. Helemaal onderaan de kijken vinden we Fun en Chanel Monoir We Are Young. De 15e week zakt het van 36 naar 40. En Snow Patrol in the End zakt van 37 naar 39 in de 13e week. En het is goed nieuws voor alle Nederlandse artiesten met aspiraties om in Amerika door te breken. Het hoeft namelijk niet per se uit dat land te komen. Of uit Engeland om een groot hit te scoren. Het kan ook uit IJsland. Of Monsters en Men eh, doet dat goed namelijk met plaats 82 met Little Talks.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 En ook Nederland heeft ondertussen de volkmuziek van Of Monster en Man omarmd. De single Little Talk staat nog netjes in de top 40 op dit moment. En nu zal de opvolger van Dirty Paws komt deze week binnen op plek 38 in de lijst van Europa.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 Dirty Pals komt deze week binnen op 38. En 37 is dan voor een dame die vorige week al ver naar beneden viel en er nu nog twee plaatsen verder bij zakt van 35 naar 37 in de 15e week Beyoncé. Love on top. En Victoria Christine Heskey, beter bekend als Little Boots, die zal niet echt tevreden zijn over de prestaties van haar debuutalbum. In 2009 bracht ze haar de album Hands uit Terwijl ze op dat moment toch wel meereist op een golf van nieuwe vrouwelijke dance-electro-artiesten, waaronder natuurlijk La Rox en Lady Gaga. Alleen in tegenstelling tot deze collega's wist Little Boots maar twee bescheiden hitjes te scoren. Gast besloot om zichzelf opnieuw uit te vinden, besloot zelfs als DJ aan de slag te gaan. Wat dit zeer interessante nummers oplevert hoorden we al op Shake en ook op haar gloednieuwe single Every Night I Say A Prayer. Eveneens afkomstig van haar nog eh, titelloze tweede album is dus Every Night I Say A Prayer... Een duister klinkende elektronummer. Sterk ondersteund door een piano. Dit gecombineerd met Little Boots zachte, zwoele stem creëert nou weer een heerlijk nummer met een ontzettend pakkend refrein. Wat ik bij Shake nog niet helemaal overtuigd was, maakt Every Night I Say A Prayer in één klap iedereen wel weer enthousiast over haar komende album. Little Boots komt met haar nieuwe single deze week binnen op plek 35. Every Night I Say A Prayer. gave my best, it wasn't enough You get upset, we argue too much We made a mess of what used to be love So oh, why do I care, I care at all Vorige week kwam die binnen op plek 34, Usher en zijn Climax. Deze week gaan we er eh, twee plekken bij. je eh, stijgt naar 32. Kijken wij even achterom naar wat we dan gehad hebben. Vinden we onderaan de lijst in de 15e week Vun en Chanel We Are Young. In de 13e week het van 37 naar 39 gaat Snow Patrol in the end. Of Monsters and Men en Dirty Paws komt nieuw binnen op 38. 37 is voor Beyoncé Love on Top Zak, twee plaatsen in haar 15e week. Michelle Kiwanaka Home Again in de 14e week zak het van 33 naar 36. Little Boots, Every Night I Say A Prayer komt nieuw binnen op 35. En 34 is er voor Katy Perry. Part of Me zakt in de 12e week van 30 naar 34. In de 8 week alweer zakkend van 26 naar 33. Afrojack en Sherman Logic Can't Stop Me Now. Usher met Climax in de tweede week dus omhoog van 34 naar 32. En van 23 zakken naar 31 in de 13e week alweer voor Alicia Reed en de Jim Smokers Alone Again. En vorige week kwam de man binnen op plek 38, Mustafa Lima. Deze week gaat hij acht plaatsen omhoog met Ballade. Daarmee ook alweer de snelste stijger van deze week. Gustavo Lima y vos Get it your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only Way out of his own life, now he's slowly Losing his fire, close to retire With one last hope, he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there? He's really counting on your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now, he can really use a show felt in hoorde de nieuwe zomerrit van Gustavo Lima en Ballade in de tweede week omhoog van 38 naar 30. En meteen erachteraan Kaneen en Nelly Furtado is Anybody Out There. In de vierde week gaat die plaat omhoog van 32 naar 27. Zometeen gaan wij even kijken wat het weer gaat doen dit weekend. Eerst voor jou heb nog David Guetta, Crash Brown, Lil Wayne. I Can Only Imagine. Where you been? Where you been all my life? approaches, you're a beast You're a beauty Man, I think I ride it and gave Cupid a Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark What it been like In de derde week omhoog van 29 naar 26 David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne I Can Only Imagine CFM, Westkust, weerbericht Vandaag overheerst toch wel de bewolking soms eh, spettert het wat maar soms is er ook wel een eh, knipoogje van de zon te zien. Een zwakke zuidwestelijke wind die draait eh, naar noord tot noordwest en neemt toe naar matig. Temperatuur vandaag zo'n maximale 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige noord tot noordoostelijke wind. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen zijn er dan wel wat wolkenvelden, zo nu en dan ook wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige noordoostelijke wind. Temperatuur morgen niet meer dan 11 graden. Dat is maar liefst 6 graden onder de norm voor de tijd van het jaar. Zaterdagavond in de nacht naar zondag, dan is het weer wisselend en overal in de regio droog. De noordoostelijke wind die waait het meest matig. Temperatuur daalt naar een graad of 3 met kools op vorst aan de grond. En zondag zijn er dan weer periodes met zon en blijft het wederom droog. Wind die waait dan matig uit het noordoosten. Temperatuur dan stijgend naar een graad of 11.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 Nicky Minaj en Starships. Vorige week nog op 27, deze week verder omhoog naar 23. En voor die plaats van Adam Lambert en Bruno Mars Never Close Our Eyes. In de tweede week gaat die plaat omhoog van 31 naar 25. Op 24 tussenin zit het is Madonna Nicky Nicki Minaj Mia Give Me All Your Loving. De twaalfde week zakt die plaat van 18 naar 24 een plaat die al eh, lang in de lijst staat. Ondertussen al 16 weken en daarmee het langst genoteerd van allemaal.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 Hey, samenwerking tussen Maroon 5 en With Calavia. De payphone in de derde week omhoog van 28 naar 21. Nummer 30 vinden we deze week de snelste stijging met 8 plaatsen winst in de tweede week. Gustavo Lima en Ballade. The Voice Movement, Justin Bieber, Live My Life. In de tiende week zak het van 25 naar 29. Jesse G, Domino. In de vijftiende week zak zij van 19 naar 28. En Kaneen samen met Nelly Furtado is Anybody Out There in de vierde week omhoog van 32 naar 27. David Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine, staan nu drie weken in de lijst, gaan omhoog van 29 naar 26. En van 31 omhoog naar 25 in de tweede week, Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Your Eyes. Madonna, Nicki Minaj en Mia, Give Me All Your Loving. De twaalfde week zakt deze plaat van 18 naar 24. Nicki Minaj dan met haar eigen single Starships, dat gaat ze wel weer omhoog. In de vijfde week namelijk van 27 naar 23. Jason Mraz, I Won't Give Up, is de langst genoteerde van deze week. Alweer 16 weken in de lijst. Hij zakt wel van 17 naar 22. En omhoog dus net Maroon 5, Wiskalafia Calafia en de Payphone in de derde week omhoog van 28 naar 21. En nummer 20 is een plaat die vorige week nog op 24 stond. En in de vierde week dus vier plaatsen omhoog staat. De plaat is van Karim. Heet Broken Hearted. the jump the time, such a crime, not a single word. Sipping on party on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong. Was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. De vierde week dat zij nu in de lijst staat. Rihanna, Where Have You Been? Ze gaat omhoog van 22 naar 19 voor Karim en uh, eh, Broken Ook die plaat staat vier weken in de lijst. Ze gaat omhoog van 24 naar plek nummer 20. Straks na het nieuws van 4 uur gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Ik heb er voor jou nog eentje klaarstaan. Dat is de snelste daler van deze week. In de dertiende week zakkend van 8 naar 18.